Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet heeft een tegenvallen van een miljard euro... doordat Polen afgelopen week een EU-akkoord over de vennootschapsbelasting heeft geblokkeerd. Dat melden Haagse bronnen. Dat akkoord ging over een minimumtarief voor grote multinationals. Het kabinet moet naast die tegenvaller op zoek naar zo'n 7 miljard om spaarders tegemoet te komen vanwege de spaartax. Daarnaast wordt er geld gezocht voor koopkrachtreparatie en de koppeling van de AOW met het minimumloon. De regeringspartijen bespreken komende week waar ze het geld vandaan willen halen... bij het voorbereiden van de voorjaarsnota. De Oostenrijkse bondskanselier Nehammer vliegt morgen naar Moskou voor een ontmoeting met president Poetin. Gisteren was Nehammer nog in Kiev voor een gesprek met onder andere president Zelensky. Oostenrijk is lid van de Europese Unie, maar hoort niet bij de NAVO. Volgens een Oostenrijkse krant wil Nehammer de rol van bruggenbouwer vervullen. De afgelopen week kwam voor het eerst meer dan de helft van alle gebruikte elektriciteit in Nederland uit hernieuwbare bronnen. Dat meldt energieopwek.nl, een samenwerkingsverband van stroom- en gasleveranciers. Bijna 54% van de gebruikte energie was duurzaam en kwam bijvoorbeeld van zonnepanelen en windmolens. Vorig jaar was dat maximaal 46%. Er komen steeds meer windmolens en zonnepanelen bij en ook waren afgelopen week de weersomstandigheden gunstig. In de eredivisie heeft Feyenoord de uitwedstrijd bij Heracles Almelo gewonnen. Het werd 1-4. Eerder won PSV thuis met 2-0 van RKC. Vitesse was in Arnhem met 1-0 te sterk voor Cambuur. En Heerenveen tegen Groningen eindigde in 3-1. Het weer. Vanavond en vannacht kan het in het binnenland licht vriezen... met lokaal kans op een misbank. Morgen opnieuw veel zon, maar ook wat sluierbewolking. Het wordt 13 tot 17 graden. Dinsdag wordt het in een groot deel van het land 20 graden.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 Uh. Don't say nothing. Don't say DJ am DJing, tell them play this her until the speakers blow. Birthdays, pick a place, baby, we can go. I like your eye Max. You're we no back. you showing off a text.